Vooral de PVV hecht daaraan. maar de Eerste Kamer vindt dat het ook via een spoedwet kan. In Uggelen bij Apeldoorn is vannacht een explosief afgegaan bij een gebouw... waar vanaf vrijdag asielzoekers worden opgevangen. Het moet dienen als noodopvang als ter Apel vol zit. Er raakte niemand gewond. Ruiten van het gebouw zijn gesprongen en de gevel is zwart geblakerd. In Amerika is een Afghaanse man gearresteerd die van plan zou zijn geweest om een aanslag te plegen op de dag van de presidentsverkiezingen. De verdachte is 27 en kwam drie jaar geleden op legale wijze naar de VS na de chaotische Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. Hij had volgens de FBI voor de aanslag al AK-47 geweren besteld. Hij zou de aanslag hebben willen plegen samen met de minderjarige broer van zijn vrouw. Ook die is gearresteerd. De Dominicaanse Republiek zegt dat de afgelopen week 11.000 migranten uit buurland Haiti zijn teruggestuurd en wil dat wekelijks gaan doen. Volgens de Dominicaanse regering zijn er te veel migranten in het land en leidt dat tot overvolle scholen, klinieken en ziekenhuizen. Brazili Brazilianen kunnen binnenkort weer gebruik maken van X. Het Hoge Rechtshof in het land liet het berichtenplatform eind augustus blokkeren... omdat het bedrijf niemand in Brazilië had die controleerde... of er sprake was van haat of nepnieuws op het platform. Nu heeft X wel zo'n vertegenwoordiger aangesteld... en mag het bedrijf van het Hof weer actief zijn in het land. Het weer in de loop van de ochtend meer bewolking... en vooral in de zuidoostelijke helft van het land regen.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 De Eerste Kamer vindt dat het ook via een spoedwet kan. In Amerika is een Afghaanse man gearresteerd die van plan zou zijn geweest om een aanslag te plegen op de dag van de presidentsverkiezingen. Hij had volgens de FBI voor de aanslag al AK-47 geweren besteld. Hij zou de aanslag hebben willen plegen samen met de minderjarige broer van zijn vrouw. In Uggelen bij Apeldoorn is vannacht een explosief afgegaan bij een gebouw waarvan vanaf vrijdag asielzoekers worden opgevangen. Raakte niemand gewond, ruiten van het gebouw zijn gesprongen en de gevel is zwart geblakerd.